Goedenavond, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. De persconferentie van het kabinet staat op het punt van beginnen. Ze maken nieuwe coronaregels bekend. Is wel al een en ander uitgelekt. Horecazaken moeten uiterlijk om 10 uur s avonds dicht. En er mag geen publiek meer bij voetbalwedstrijden zitten. Verslaggever Albert Bos vertelt dat we nog meer kunnen verwachten alleen voor noodzakelijke reizen nog naar Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De drie grote steden. Natuurlijk ook drie grote steden waar relatief veel besmettingen zijn. En er gaat iets gebeuren met de groepsgrotes, ook thuis. Nou, we weten natuurlijk allemaal dat dat coronavirus eh, thuis eh, makkelijk eh, verspreidt. Dat wordt in ieder geval althans veel door het kabinet gezegd. Hoeveel mensen je nog thuis over de vloer mag krijgen is nog niet duidelijk. De maatregelen zijn sowieso nog niet allemaal definitief, want ze worden nu bekendgemaakt. Drie mensen die protesteerden tegen hun coronaboete hoeven een minder hoog bedrag te betalen. Twee mensen hadden niet zoveel geld, dus besloten rechters ze wat tegemoet te komen. En één iemand had niet expres de coronaregels overtreden. Als de drie alsnog in de fout gaan het komende twee jaar, moeten ze alsnog de gehele boete betalen. YouTuber Enzo Knol is gisteravond in het ziekenhuis beland na een ongeluk. Hij wilde vanaf een duikplank door een band duiken, maar dat liep verkeerd af. Hij knalde met zijn nek op de band. Op een MRI-scan bleken de verwondingen mee te vallen en inmiddels is hij weer thuis. En veel mensen worden niet gelukkig van hun baas. Is soms ook wel te begrijpen. Jos, hey, heb je... Even die kunnen jullie nou helemaal maar uit onderzoek van vacaturesite Intermediair blijkt nu dat een kwart van de mensen die nieuw werk zoekt weg wil omdat ze niet kunnen opschieten met hun manager of leidinggevende. En 1 op de 6 werkzoekenden zegt bang te zijn om fouten te maken of mee te praten bij vergaderingen. Ze gaan stijf van de stress naar hun werk. Meestal gaan mensen trouwens weg bij hun baan omdat ze niet kunnen doorgroeien of vinden ze het werk niet leuk. Het weer. Vanavond valt op veel plekken een buitje en het koelt vannacht nauwelijks af tot een graad of 13. Eh, morgen klaart het op en is het wat droger dan vandaag met af en toe zon. Behalve in het oosten. Het wordt 15 tot 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files staan er niet in Noord-Holland. Alleen op de N207 van Hillegom naar Alphen aan de Rijn... doe je er 10 minuten langer over bij Rijnsaterwoude.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 When I got trucked on that old field, I almost quit that team. I almost gave up guitar, cause it hurt to play those strings. everybody told me no I gave up on my dream Almost let it go I almost broke my leg Riding dirt dirtbag with no fear I almost lost my best friend over some girl freshman year I almost lost my license driving home after two beers Almost on my back said Delta Chi. Almost didn't visit Granddad the week before he died. Almost didn't kiss that girl, turned out to be my wife. Guess i Entertainer of the Year Thomas Red. En je hoorde Almost. Hij werd verder ook nog genomineerd voor zijn album Center Point Road. En in Video of the Year nam hij de award mee voor Remember You Young. Dit is nog steeds de National Radio Show. En we blikken terug op de ACM Awards die dit jaar werden uitgereikt. voor de volgende artiesten werd het een nominatie in de categorie New Female Artist of the Year. De eerste vrouwelijke countryster die deze award mee naar huis nam was Bonnie Owens. Dit is Ingrid Andress en More Hearts Than Mine. I can't wait to show you where I grew up. Walk you around the foothills of my time. separate bedrooms. Pack a shirt for church because we'll. mooi nummer. Ingrid Andress en More Hearts Than Mine. De volgende artiest is al lang geen onbekende meer... want hij won al vele keren deze trofee. Dit jaar was hij alleen genomineerd in de categorie Male Artist of the Year. Dit is Chris Stapleton en Broken Halos. Single of the Year, God's Country van Blake Shelton. En dit jaar werd hij zelfs nog genomineerd in twee andere categorieën... in Song of the Year en Video of the Year. Maar ja, één beeldje is natuurlijk ook hartstikke mooi. Of farce. ja, hoe moet je het eigenlijk noemen? Hoe omschrijf je eigenlijk de award van de ACM? Maakt niet uit, iedere artiest vindt het volgens mij leuk... om zo'n ding mee naar huis te nemen. De volgende artiest had dat ook wel graag gehad... maar ze is deze keer genomineerd. Maar in 2019 was ze nog Female Vocalist of the Year. Dit is Casey Musgraves en Rainbows. When it rains it pours, but you didn't even notice. It ain't raining anymore. It's hard to breathe when all you know is the struggle of staying above the rising water line. Well, the sky. Nashville radio show. Kick the dust up. jaar genomineerd in de categorie Entertainer of the Year. Hij heeft de show al meerdere keren gepresenteerd met een collega-artiest... maar in 2013 mocht hij voor het eerst Entertainer of the Year... de award mee naar huis nemen. En in 2010 nam hij zelfs twee awards mee naar huis. Dus eh, ja, volgens mij is er nog best wel wat ruimte op die schoorsteenmantel bij hem. De volgende artiest eh, werd voor het eerst winnaar in 2016... toen zij de award voor nieuw Female Vocalist of the Year mee naar huis nam. Dit jaar moeten we het met een nominatie doen. Kelsey Ballerini and Homecoming Queen. Hey, Homecoming Queen, why do you lie when somebody's mean? Where do you hide? Do people assume you're always alright? Been so good at smiling most of your life. Look damn good in the dress, zipping up the mess, dancing with your best foot forward. Does it get hard to have to play the part? Nobody's feeling sorry for you. Showing what's under your skin sweep it on Nancy Ballerini en The Homecoming Queen. Ook al zo'n heel mooi nummer. De volgende formatie neemt sinds 2010 al aardig wat van deze awards mee naar huis.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 Been flying solo for so long. Nobody singing the harmony. Up there just me and my shadow. No bass, no guitar, no tambourine. And I found you like a melody. You were singing in the same key as me. We had them dancing in the streets. I don't wanna be a one-man band. I don't wanna be a rolling stone alone, putting miles on a rundown van. Maybe we could take our own show on the road. I'll lay down the beat, you carry the tune. We'll get tattoos and we'll trash hotel rooms. Baby, take my hand. I don't wanna be a one-man every high with you, count every rip in these old jeans. And we'll never learn how to sing the blues if I'm gonna be famous. Girl, I wanna be famous with you. We got our own little group We'll get tattoos and we'll trash hotel rooms. Baby, take my hand. Cause I don't wanna be a one man band. When the spotlight goes cold, the curtains come down. The chairs are all stacked and there's no one around, and nobody's paying. We'll still be playing I don't wanna be a one-man band. I don't wanna be a rolling stone alone, putting miles on a rundown van. Baby, we could take our own show on the road. I'll lay down the beat, you carry the tune. We'll get tattoos and we'll trash hotel rooms. Baby, take my succes voor deze formatie. Deze keer bij de ACM Awards. Ze namen namelijk een award in ontvangst in de categorie Group of the Year... en voor Song of the Year met dit nummer One Man Band. Dat was Old Dominion. We gaan weer verder met de nominatie. In de categorie New Female Artist of the Year... was ze dit jaar genomineerd Lindsay L. Dit is By The Way. cowboy boots for making a fool of me. Now I know not the drill, every sweet talking boy in a pair of tight blue jeans. And thank you, Mr. Baseball Cap, for standing me up. You left me at the party all alone, and that's where I met Mr. Pickup Truck. just tuned in and you're looking for a second chance Miss you Well, I didn't have time, I was busy making other plans They say everything happens for a reason Kinda like you leaving Leaving me here where I am Getting on with my life met de categorie Vocal Duo of the Year, waar dit duo in genomineerd is. In 2018 wonnen ze voor het laatst een award in een categorie. This and the Brothers Osborne en 21 Summer. Album of the Year voor het album Girl. En dan ook nog eens een Female Artist of the Year de award mee naar huis nemen. Dat was dit jaar het geval voor Maren Morris. Dit is My Church. was Mara Morris en My Church. En we gaan hier weer snel verder hier bij de National Radio Show... met onze ACM Award Special. Dat doen we met John Party. In 2017 ging hij naar huis met de award in de categorie... New Male Vocalist of the Year. Dit jaar is hij genomineerd voor het album Heartache Medication... waarvan je gaat luisteren bij That Man a Beer. cowboy hat. If you want a buckle riding on a bull's back. If he's broken bones you didn't know you had. Buy that man a beer. If he left home when he turned 18. If he earned his stripes when he stormed a beach. If he can't forget about the things 2019 nam hij de award mee voor New Male Vocalist of the Year. Maar dit jaar scoort hij met twee awards. Namelijk Album of the Year en uh, Male Artist of the Year. Luke Combs en van het album What You See Is What You Get. Ons Spotlight album ga je weer naar twee nummers luisteren. Eerst Beer Never Broke My Heart en na Six Feet Apart. Dit is het Nashville Spotlight album. I've had a large map. last bus, my line, a couple beautiful girls tell me goodbye. Trucks break down, dogs run off, politicians lie, been fired by the boss. It takes one hand to count the things I can count on. No, there ain't much man that ain't ever let me down. she left town Veel Spotlight album. the news has all been bad And the whole world seems so sad I ain't had much else going on kitchen suppose six apart Dat waren de twee laatste nummers van het Spotlight-album... What You See Is What You Get van Luke Combs. Ehm, het zit er alweer op deze speciale editie van de National Radio Show. Maar volgende week hebben we weer een hele gewone versie. Maar de ACM Awards, ja, daar moest even bij stilgestaan worden. Ehm, we sluiten af met Neil Towns, die dit jaar voor het eerst met een, met een nominatie, wou ik zeggen, met een award mee naar huis ging. Nieuw Female Vocalist of the Year, daar sluiten wij mee af. Ik zeg bedankt voor het luisteren, graag tot volgende week. En zoals ik al zei, Neil Towns en Jersey on the Wall. I'm just asking, bye bye. is Jersey on the Wall. in a high school gym in my hometown. In the corner by the scoreboard, where the bleacher seats fold down.